Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. In Breda en Eindhoven zijn een man en vrouw opgepakt... die volgens het OM een aanslag wilden plegen. Ze waren sinds vorig jaar in Nederland... en komen uit Tajikistan en Kirgizië. De man zou lid zijn van terreurgroep IS... Het OM zegt dat nog niet duidelijk is hoe serieus de plannen voor die aanslag waren. Het lijkt er op dit moment eh, niet op dat er al een concreet aanslagdoel eh, gekozen was... of dat er ook echt al bijvoorbeeld wapens waren aangeschaft. We weten ook niet op basis van het onderzoek tot nu toe... Eh, waar die aanslag zou hebben moeten plaatsvinden. Of dat in Nederland zou zijn geweest of mogelijk in een ander land. Er wordt onderzoek gedaan naar onder andere in beslag genomen telefoons. En morgen wordt beslist of de verdachten langer vast blijven zitten. Twee harde knallen in Venlo vannacht. Eerst ging er een explosief af bij een opvang voor kwetsbare vrouwen. En daarna was er een ontploffing iets verderop bij een gebouw van de scouting. Deze bewoonster werd er wakker van, maar dacht eerst dat de buurvrouw iets had laten vallen. Dus ik probeer weer in slaap te komen en dan ging twee minuten later weer in een knal. En mijn man was al op en die zit de ganse vloer duinde. En ja, toen hoorde ik weer sirenes. En toen is alles afgezet, dus ik, ze weten verder nog niks. Dus eh, ik weet het niet. Het, ik schrok er wel van. Ik denk, nou staan we in de beurt. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. De politie doet op beide plekken onderzoek de baas van het Russische Wagnerleger zit niet in Belarus. Anderhalve week geleden kwamen hij en zijn huurlingen in opstand tegen de Russische regering, maar dat mislukte. Er werd afgesproken dat ze de grens zouden oversteken naar Belarus. Maar president Lukashenko van het land zegt dus dat Prigozhin, zo heet hij, daar niet is. Hij zou in Sint-Petersburg verblijven. En honderden kunstvoorwerpen in ons land worden teruggegeven aan Indonesië en Sri Lanka. Het gaat om zo'n 500 werken van goud, zilver en edelstenen. Die liggen nu onder meer in het Museum van Wereldculturen. Ja, we hebben bijna 450.000 objecten. En een deel van die objecten hebben gewoon een, een herkomst die niet netjes is, laat ik het zo zeggen. Oftewel, die zijn bijvoorbeeld geroofd in koloniale tijd. En dat willen we rechtzetten met elkaar. Ook het Rijksmuseum gaat kunst teruggeven aan Indonesië en Sri Lanka. Die landen hadden daarbij Nederland om gevraagd. En het weer nog, af en toe wolken, maar ook best wat zon. Vanmiddag dan zijn daar stapelwolken met in Groningen kans op een bui. Het wordt 20 tot 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A10 Watergraafsmeer richting Koenplein tussen Amsterdam over Amstel en Knoopend de Nieuwe Meer rijdt het langzaam over 5 kilometer.